Доброе утро. Я нахожусь в аэропорту города Амстердам. Только что прилетел. Зовут меня Игорь Саликов. Het is Igor Salikov, die naar eigen zeggen 25 jaar militair is geweest. Eerst in het Russische leger en later bij de Wagner-groep. Hij wil hier vertellen over de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij was betrokken bij Russische acties na de inval... en heeft veel vreedheden tegen burgers gezien. Doet X wel genoeg om desinformatie tegen te gaan? Dat vraagt de Europese Commissie zich af en die gaat dat onderzoeken. Ook willen ze weten of het vroegere Twitter genoeg doet tegen illegale inhoud van berichten. Dat ze dit nu gaan onderzoeken kan omdat er een Europese wet is... die bepaalt dat sociale mediabedrijven zelf dingen moeten doen... om de verspreiding van ongewenste berichten tegen te gaan. 100 kerstpakketten voor gezinnen die dat goed kunnen gebruiken... zijn in vlammen opgegaan. Ze lagen in een opslagruimte van Stichting Steun Je Medemens. Uit onderzoek blijkt dat de brand is aangestoken. De politie is bezig met een buurtonderzoek. En zo klonk het vandaag bij de UEFA. De poolfases van de Europese toernooien zitten erop... en dus gingen de balletjes weer in de glazen kommen. PSV was als eerste aan de buurt. Zij moeten het in de achtste finales van de Champions League opnemen... tegen Borussia Dortmund. Volgens commentator Frank Wilaert maken de Eindhovenaren best een goede kans. Ik denk dat van alle lotingen die ze hadden kunnen hebben... dat dit de beste is die je kunt krijgen. Dortmund is eh, de nummer 5 van de Bundesliga. Het is een ervaren ploeg. Ze krijgen eigenlijk altijd wel een doelpunt tegen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor PSV, want die scoren weer heel makkelijk. Daarna werd er nog voor Feyenoord en Ajax gegrabbeld. Feyenoord moet spelen tegen het Italiaanse AS Roma in de Europa League. En Ajax moet het in de Conference League opnemen tegen FK Bodoglimt uit Noorwegen. Dan nog het weer. Wat regen in het noorden. Verder is het droog. Vannacht gaat het overal regenen. En morgen is het dan ook een kletsnatte boel bij een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Ja, dat doe ik altijd op maandag. Maar ja, ik zit er nu zelf. En dan heb je dus een probleem. Maar goed, ik draai het lijstje wat ik afgelopen donderdag heb af laten draaien... tijdens het programma met Sterrenweldering en Sven Ros. En daar hoorde deze dus ook in, in thuis. 12 inch from heaven. En dat is eigenlijk een beetje een eh, revival van de band van Martin Erich. Die we kennen van The Sign of Leo. En hij brengt al dat materiaal nog een keer opnieuw uit. Onder, dat, onder die naam. 12 Inch From Heaven en Care was een van de singles. Goed, we gaan eh, gewoon vrolijk eh, verder met alles. En dit is meteen nummertje 2. En dat is Joya en Zacht Vlees. alleen, zodat niet alles tegelijk. Ik ben zacht vlees en de tijd bestaat alleen, zodat niet alles. knew it was a lonely day. She left the present and she walked away and she was gone. Have a merry, merry holiday. Anyway, last year she took my heart away. She left the present for another day and she was gone. Have a merry, merry holiday and back. Don't you go, just look when Santa is coming. With the bright lights shining and the birds in the oven. Oh yeah, oh yeah. Cause last year it was a lonely day. She left the present and she walked away and she was gone. Have a merry, merry holiday. Anyway year she took my heart away She left a present for another day dit uh, werkje vertellen. Want normaal gesproken is eh, deze Joost van Beek een beetje actief als zijnde de frontman van Westone. Maar dit heeft hij jaren geleden heeft hij dit opgenomen. Johnny Westone Band, The Christmas Moments. Daarvoor hoorde je trouwens eh, Joya en uh, Zacht Place. Ik zit nu met ook een scheef oor naar collega De Smet te luisteren bij een andere lokale omroep. Want die is ook bezig. En als je het hoort, een beetje op de achtergrond... Ik ben benieuwd ook of hij nog wat zegt. Kijk, want dit hoor je dus eh, als je daarop ingeprikt bent. Maar ja, ik ben een vaste luisteraar en ik kan <laughs> niet kiezen. Dus ik eh, moet en het eh, programma wat ik zelf doe, moet ik even door laten gaan. En ik moet ook hier nog het lijstje wat ik afgelopen donderdag heb laten horen. Bijvoorbeeld Nina Lin, The Lessers en Marcel de Groot. Want die hebben een kerstsingle uitgebracht. Dat is trouwens geschreven door Lucas Beukers. een van de bandleden achter Nina En dat nummer dat heet This Christmas. kids have gone. It's been months since I have seen them. I could have called them up when I found a picture and I felt a little down. But it's okay, they have to grow. They have their lives to live, be happy and be gone. But I don't want to spend this Christmas time alone. Eh, knopje toch erg enigszins eh, een beetje zachtjes indrukken. Want anders eh, dan heb, heb, ik een paar kanalen die een beetje eruit vliegen. maar dit was nog echt Sven Ross met Memories Memory is a Wild Place to Go. een van de nummers die hij live liet horen. Daarvoor hoorde je Nina Lynn, De Lessers en Marcel de Groot met This is Christmas. Nu tijd voor de aftermath van Sterre Tenminste, dat hoop ik dan maar. Dit moet hem dan zijn.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 I feel you in my bones. It's been so long since we've been this close. Let's remember us this delicate way to give ourselves a sweet escape. Ros met Sweet Escape. Daarvoor hoorde je de aftermath eh, van uh, Weldering. Het zijn nummers die hier eh, gespeeld werd. de exacte volgorde heb ik even niet aangehouden. Wat ik wel doe is de volgorde van de nummers die gedraaid zijn in het programma. En ook in de uren. Ehm, dat was dus Sweet Escape. Ehm, daarvoor dus Sterre Weldering met de aftermath. Nu Nederlandstalige hiphop. En dat is van Zevanio. En dat nummer dat heet Via Via. Via, via. Door die dingen via via. Pak je spullen, we gaan via. Dat is dat je in een VIP. Via, via. Door die dingen via via. Dat je in een vier. Als je zoveel vindt, wacht tot ik bij je ben. Wacht tot ik bij je ben. Schat van spul, geen zin en die klinkt mij bekend. Die klinkt lijpbekend. bekend, je zegt dingen door je ego. Of voorzien je al die info? Je luistert naar thuis die je zong. Ik was real met je heel het Dus als ik kom, schat, doe mijn dance. Ik was niet voor love, hier voor me. Ik vraag geen kans, kill, doe je ding. Jij weet al lang niet, je hoort dingen via, via. Zo die dingen via, via. Pak je spullen we gaan via. Kennis dat je in een VIP. Via, via. Zo die dingen via, via. Pak je spullen we gaan via naar Het is vijf voor twee, ik ben nog steeds ziek Toch de winter ik zie jij gaan Je zegt ik show no feeling, zo ken ik jou niet Maar als ik real met je ben, doe ik jou verdriet.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 En ik kom om 7 uur, even voor 7, dan kom ik dat toelichten... waarom ik dit nummer nou per se in die lijst wil hebben staan. dat één kant van het verhaal daarvoor hoorde je trouwens Zevanio met Via Via... Ehm, ja, dat bracht de tijd eventjes op. Wat is het? Eh, zes minuten over half zeven. En eh, we gaan gewoon eh, ook vrolijk verder wat betreft... wat het muziekgedeelte wat Sven Ros onder meer heeft gespeeld... en wat Sterre Weldering hebben gespeeld. Je hoort alleen dus niet alle gesprekken die wij hebben gedaan tijdens deze uitzending. Want de herhaling is live. Dus en zitten hier en daar ook eh, dingetjes in die er toen op donderdag niet in zaten. Dit zat er bijvoorbeeld wel weer in.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 Maar eigenlijk komt de klassiek en de moderne inslag bij elkaar. En op Floating Fields hoorde je dus ook nog eh, wat achtergrondvokalen. En de ene van was Feline Spiegel. Die heeft hij trouwens, eh, daar heeft hij wat over gezegd... tijdens de uitzending, eh, toen we hem telefonisch hier in de uitzending hadden. en over dit werkje praten. Er komt nog een interview bij 3 voor 12 Noord-Holland. dat, dat sowieso. En A World We Believe In van Sven Ros. Ehm, dat is een beetje samen met Sterrenweldering toch een beetje de centrale gasten. Of de, het, min of meer, daar draait het om het werk eh, laten we horen. Eh, niet de gesprekken van afgelopen donderdag. Eh, dit is ook wel, daar word je ook wel een beetje blij van zo rond deze dagen. Zomerse muziek van Bon en Follow the Light. I thought I found someone who was kind at last, someone who struggled to break up something that was meant for us. I hope she considers my side, though I thought you treat her right. You were all along living lies, so it's hurtful love, and I don't think that you realize the hurt you caused. Made her cry herself to sleep. It's hurtful love, and I struggle to. to sleep. It is hurtful love oh, that struggle to believe it. There's still good in us. Oh, I never thought I'd feel all the hurt. Het meest verdrietige liedje op de EP was dit mooie nummer van Sterrenweldering. Daarvoor hoorde je trouwens uh, eh, Bon en Nicky. Uh, eh, dat nummer trouwens van Sterrenweldering heette uh, Hurtful. Zo, we gaan eventjes iets eh, eh, wijzigen. Want eh, we laten nu even iets horen van het andere systeem. Want hij kraakt mij een beetje te veel. En dit is Ro, alsof de woorden niet bestaan. Alsof de woorden niet bestaan. Om te zeggen wat het tussen ons nog is zeg ik niets als je me vraagt Hoe het is, ook niet dat ik je soms mis Maar ik heb je lief Gewoon nog altijd lief Wel ik weet dat het voorbij is weet dat die tijd niet meer is. Mm. Ik hoor je vertellen. Hoe de liefde en het leven naar je lacht. Je kijkt alleen veel te zacht, want ik heb je lief. Gewoon nog altijd lief. Wel, ik weet dat het voorbij is en weet dat die tijd er niet meer is. Eh, deze rol. Eh, ik kreeg dit eh, aangereikt door Gerben... die Gerhard Heusingveld, ja, ik moet het goed zeggen. die man die kennen we nogal eerder van zijn bijdrage die hij heeft meer, onder meer geleverd in het programma De Wereld Draait Door van Matthijs. die komt trouwens overigens terug met een muziekprogramma. Dat had ik me ook helemaal laten vertellen. Eh, of dat werk wat, eh, wat wij hier hebben eh, laten horen van Ro daar ook tussen zit. Dat moet nog even afgewacht worden.